12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er is nog geen duidelijkheid over de positie van Henk Otten... als beoogd fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. In het televisieprogramma WNL op zondag zei Theo Hiddema... dat Otten eerst in gesprek moet gaan met de andere beoogde Eerste Kamerleden van Forum. Zij moeten dan laten weten wat ze van zijn positie vinden. Ook wil Hiddema dat Otten in een schriftelijke verklaring... zijn excuses aanbiedt aan Thierry Baudet... onder meer vanwege de commotie die is ontstaan... Afgelopen week stapte Otten op als bestuurslid van Forum... omdat de partij stelde dat hij een greep uit de kas had gedaan... door zichzelf zo'n 30.000 euro uit te keren. In Amsterdam is vanmorgen een plofkraak gepleegd... bij een pinautomaat van ABN AMRO. De schade aan de gevel is groot. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Via Burgernet roept de politie op uit te kijken naar twee mensen... die na de plofkraak op een zwarte scooter zijn gevlucht. Sinds september vorig jaar zijn in Amsterdam al zeker 15 plofkraken geweest. Bij een aanslag op een synagoge in Californië is een vrouw om het leven gekomen. Drie mensen raakten gewond, onder wie een meisje en de rabbijn. De dader opende het vuur in de synagoge in Poway, vlakbij San Diego. Er zaten op dat moment zo'n 100 mensen binnen. Een man van 19 is opgepakt nadat hij zelf de politie had gebeld. Volgens de autoriteiten handelde hij uit haat. Katholieken in Sri Lanka hebben de zondagsmis thuis moeten volgen via een televisieuitzending... Alle katholieke kerken in het land zijn om veiligheidsredenen nog gesloten... na de aanslagen van vorige week waarbij ruim 250 doden vielen. Bij de speciale herdenkingsmis, die werd geleid door de aartsbisschop van Colombo... waren ook de president en premier van Sri Lanka aanwezig. Volgens persbureau Reuters zijn de vader en twee broers...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 Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers.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 Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. mijn hart dat ik moest vertellen Dat haar papier rende na de laatste trein Maar ze kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan Een eindje verder rende zij weer achter mij Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel Nam ik haar op mijn arm en ging naar huis terug.